Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hackers dreigen om de gestolen gegevens uit het bevolkingsonderzoek alsnog openbaar te maken. Dat hebben de criminelen op hun site op het dark web gezet. Ze zetten een ultimatum aan het laboratorium waar ze de gegevens hebben gestolen. De hackers zeggen meer geld te willen omdat het lab zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Mogelijk doelen ze op het inschakelen van de politie. Eerder zou er al losgeld betaald zijn. De hackers hebben gegevens van bijna een half miljoen Nederlandse vrouwen... die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De gesprekken afgelopen dag tussen de Europese leiders en, de en president Zelensky waren positief. Dat zegt Europese raadvoorzitter Costa. Vandaag vertrekt Zelensky met een Europese delegatie naar Washington... met onder meer NAVO-chef Rutte, bondskanselier Merz... de Britse premier Starmer en commissievoorzitter von der Leyen. Ze gaan praten met president Trump... die afgelopen vrijdag één op één met de Russische president Poetin sprak over Oekraïne. Vele tienduizenden mensen zijn gisteren in Israël opnieuw de straat opgegaan... om te demonstreren tegen het Gaza-beleid van de regering... De demonstranten willen onder meer dat premier Netanyahu een akkoord sluit met Hamas... zodat de gijzelaars vrijkomen. Het protest was een initiatief van de familie van gijzelaars. Ze zeggen dat er alleen al in Tel Aviv 200.000 mensen aanwezig waren bij het protest. Een Nederlander is in de Franse Alpen omgekomen bij een ongeluk met zijn Delta-vlieger. Hij deed mee aan een wedstrijd. De man kwam in de problemen door de wind en viel naar beneden. Hij werd later door de hulpdiensten op de grond gevonden.